Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. In Wijteveen, een dorp in Drenthe, zijn vanochtend twee mensen doodgeschoten. Agenten kwamen af op een melding dat een auto tegen een boom was gebotst... maar er bleek veel meer aan de hand te zijn. Het zal mogelijk gaan om een helemaal uit de hand gelopen ruzie over de verkoop van een huis. Er is inmiddels iemand opgepakt, vertelt deze verslaggever. Een 50-jarige man uit Klazina Veen. Eh, ja, heel veel meer dan dat weten we er eigenlijk nog niet over. Ik heb eh, wel een aantal mensen eh, gesproken uit Wijterveen. Hij schijnt wel goed bekend te zijn. ja, iemand zeg maar, die gewoon geen vlieg kwaad doet. Een hele aardige vent. ligt goed in de gemeenschap. Op social media gaan filmpjes rond van de mogelijke verdachte en zijn partner. De man zegt dat hij en zijn gezin jarenlang bedreigd zijn. En dat hij daarom voor ze moest opkomen. De Tweede Kamer wil meer soorten drugs verbieden. Op dit moment is bijvoorbeeld ecstasy verboden. Maar verzinnen criminelen steeds weer een eh, druk met net wat andere stofjes erin... om zo het eh, verbod te omzeilen. Nu wil de, politie, eh, nu wil de politiek zorgen dat nieuwe drugs automatisch verboden worden... als ze lijken op bekende drugsoorten. Sarina Wiegman keert voorlopig niet terug naar Nederland. Ze blijft tot en met het WK van 2027 bondscoach van de Engelse voetbalvrouwen. Dat is niet het enige goede nieuws voor Wiegman. Gisteren werd ze op het FIFA-gala voor de vierde keer gekozen tot coach van van het jaar. Bevroren wissels, gecancelde vluchten, maar ook eh, sneeuwpoppen en wandelingen door de sneeuw. Vanochtend werden heel veel mensen wakker in winterwonderland. En eh, morgen is het op sommige plekken weer raak. In het zuiden van Nederland kan er dan opnieuw eh, een wit laagje komen. Onze verslaggever Harro Brouwer ging vandaag naar Apeldoorn. Was het makkelijk hier naartoe komen, naar school? Ja, ik woon heel dichtbij. Maar als je verder moet fietsen lijkt me wel naar als het nog sneeuwt. want ik zag wel wat glijpartijen onderweg. Ja, dat is altijd wel leuk om te zien. Maar niet, als je erin niet als je erin zit. Maar je had er geen last van? Nee, ik niet. En jij? Ik ook niet. Ja, gewoon in de bochten moet je een beetje opletten dat je niet de bochten scherp neemt of te hard. Want dan eh, kan, het wel, kan je wel onderuit gaan glijden. Je moet wel een beetje eh, rustig remmen. Als je meteen remt, dan glij je meteen door uh, als je op de sneeuw staat. ProRail maakt zich alvast klaar voor morgen. Zo staan er storingsploegen en hulplocomotieven klaar... en rijden er ook minder intercities tussen Utrecht en Sittard... zodat eventuele problemen dan sneller kunnen worden opgelost. Het weer, het kan nog steeds glad zijn. De winterse buien verdwijnen wel even en het is 1 tot 3 graden. Morgen bewolkt en het gaat in Brabant en Limburg flink sneeuwen. Temperaturen van net boven het vriespunt dan. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Voor het merendeel nog steeds korte files in onze regio tussen de 40 kilometer die hier staat. De meeste vertraging heb je op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade, een kwartier.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 Den Haag wil nieuwe drugs automatisch vergelijken op bekende drugsoorten. Vaak veranderen drugsproducenten de ingrediënten van bestaande drugs... waardoor een nieuwe drug net niet onder een verbod valt. De Tweede Kamer wil dat veranderen. ProRail bereidt zich voor op de verwachte sneeuw morgen in het zuidoosten van het land. Er staan storingsploegen en hulplocomotieven klaar. De Italiaanse onderminister van Cultuur is onderwerp van een kunstrel. Hij zou een gestolen 17e-eeuws schilderij in bezit hebben... en een ander kunstwerk illegaal hebben geëxporteerd. Het weer, in het noorden nog een winterse bui.